Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Amerikaans hof van beroep heeft de aanstelling van een onafhankelijk arbiter in de zaak Trump ongedaan gemaakt. De zaak draait om de duizenden overheidsdocumenten die zijn gevonden in het buitenhuis van de oud-president. Trump vindt dat ze geheim moeten blijven en wilde daarom een arbiter die zou beoordelen welke documenten onderzocht mogen worden. Een rechter ging daarin mee, maar het Hof van Beroep draait dat nu terug. Volgens het Hof mag de staat onderzoek doen naar alle documenten die rechtmatig in beslag zijn genomen zonder dat iemand anders daar nog naar kijkt. De Amerikaanse president Biden wil pas met zijn Russische ambtgenoot Poetin in gesprek... als die de oorlog in Oekraïne wil stoppen. Dat zei hij op een persconferentie met de Franse president Macron... die op bezoek is in Washington. Volgens Biden is duidelijk dat de Russen het liefst heel Oekraïne willen bezetten. Maar ze hebben zich misrekend, zei hij. Een zelfportret van de Duitse schilder Max Beckman is in Berlijn geveild voor ruim 23 miljoen euro. Dat is verreweg het grootste bedrag dat ooit op een Duitse veiling is neergeteld voor een schilderij. Het gaat om het werk Zelfportret in geel-roze, dat Beckman in de Tweede Wereldoorlog maakte. Hij woonde toen in Amsterdam, omdat hij nazi-Duitsland was ontvlucht. Het expressionistische werk is gekocht door een Zwitserse koper, wie is onbekend. Ondanks de vroege uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal... wil bondscoach Hansi Flick aanblijven. Hij zegt dat Duitsland een goed team heeft... dat er veelbelovende spelers in aantocht zijn... en dat hij er plezier in heeft. Ook Duitse voetbalisten vinden Flick nog de juiste man op de juiste plaats. Hij heeft een contract tot en met het EK van 2024. Duitsland won gisteravond wel met 4-2 van Costa Rica. Maar omdat in dezelfde groep Japan verrassend met 2-1 won van Spanje... werd Japan groepswinnaar en Spanje nummer 2. Het weer. Veel bewolking en nevelig. In opklaringen kan het licht vriezen. Overdag veel bewolking met aan de kust af en toe zon. Hier en daar kan natte sneeuw vallen. En het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 But you know that don't mean my world to me, cause baby names can't cramp my style. I love chicken and bus collared greens, a little hot water love you too, Cat Daddy, but don't you let that go to your head.